there's no name for the game. The game that makes my heart still pumping. when you need me there. With you, I always share. Phoenix Cafe. I said, uh, I don't know. The wind just kind of pushed me this way.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 Tot nu toe zijn er bijna geen problemen gemeld. Om alles in goede banen te leiden is op 122 stembureaus stadstoezicht ingezet... en mogen kiezers alleen naar binnen als er een stemhokje vrij is... Ook hangen er huisregels en moeten mensen een looproute volgen. Israël heeft de blokkade aan de grens met de Gazastrook licht versoepeld. Zaken als frisdrank, kruiden en scheerschuim worden weer doorgelaten. Veel producten werden al vanuit Egypte naar Gaza gesmokkeld. Bouwmaterialen zoals cement en staal vallen niet onder de versoepeling. Israël staat vanwege de blokkade onder grote druk van het Westen... na de commandoactie tegen een scheepsconvooi waarbij negen mensen omkwamen. Het besluit van Israël komt één dag nadat Egypte de grens met de Gazastrook voor onbepaalde tijd voor personen heeft geopend. In het zuiden van Afghanistan is een helikopter van de NAVO neergeschoten. De vier inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Uit welk land ze komen is niet bekendgemaakt. De helikopter werd neergeschoten in de provincie Helmand, waar vooral Amerikanen en Britten zijn gelegerd. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Een woordvoerder zegt dat de helikopter met twee raketten is neergehaald. De eerste openbare training van Oranje in Zuid-Afrika heeft enkele duizenden toeschouwers op de been gebracht. Boularus, die op de dinsdag geblesseerd raakte aan zijn enkel, trainde mee met de groep. De familie van Nelson Mandela heeft laten weten dat hij vrijdag maar kort bij de openingsceremonie van het WK zal zijn. Vanwege zijn broze gezondheid ziet hij af van een koude avond in het stadion in Johannesburg. Tot besluit het weer, bewolkt en buiig.